Jan van der Putten met het NOS-journaal. Lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden Dokkum. Op zijn Elfsteden passeerde hij gisteravond Franeker. De tocht naar Dokkum is 45 kilometer en van tevoren zei van der Weijden dat hij daar in het donker erg tegenop ziet. Tijdens de 200 kilometer lange Elfsteden die bedoeld is om geld op te halen voor de strijd tegen kanker, krijgt van der Weijden veel steun van het publiek. De Nederlandse industrie blijft groeien. Voor het zevende kwartaal op rij nam de omzet toe, meldt het CBS. Er is vooral groei in de chemische en aardoliesector... en in de farmaceutische, rubber- en kunststofindustrie. De tabaksindustrie kromp het afgelopen kwartaal met ruim 5 procent. Drankenproducenten deden het beter, met een omzetgroei van ruim 18 procent. Volgens het CBS hebben bedrijven wel steeds meer last van een tekort aan personeel. Begin juli zei 21 procent dat ze daardoor worden gehinderd. Een jaar eerder was het nog 14 procent. In een trein in Tilburg heeft de politie vier mannen gearresteerd... in verband met een bommelding op het station. Het treinverkeer werd gisteravond na tien uur stilgelegd. Een bomexpert van de politie deed onderzoek. Wat er is aangetroffen is niet bekendgemaakt. Rond middernacht werd station Tilburg weer vrijgegeven. President Ghani van Afghanistan heeft de Taliban opgeroepen tot een staakt het vuren. Vandaag en morgen is het offerfeest en dan legt het regeringsleger de wapens neer als de Taliban dat ook doen. Ghani hoopt de Taliban zover te krijgen dat het staakt het vuren kan worden verlengd tot 20 november, de geboortedag van de profeet Mohammed. En dat zou betekenen dat het ook dan tijdens de verkiezingen in oktober rustig is. Ghani zei ook dat het aanbod in Afghanistan niet geldt voor de strijd tegen IS.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 In a courtyard, birds were singing your praise. Still recalling things you said to make me feel alright. I carry them with me today now as I lay me down to sleep. As I pray that you will hold me dear, though I'm far away.